Eenzame uren, uren, uren, zo lang zonder jou. Jij zei dat jij vanavond komen zou. Eenzame uren, uren, uren, als eeuwen nu voor mij. traag voorbij. Wachten, wachten, wachten heb ik geleerd. Trachten, trachten, totdat je wederkeert. Blijf daarom altijd bij mij en maak mijn dromen waar. Waarom toch? Ben jij niet daar? Eenzame uren, uren, uren, uren. zo lang zonder jou. Wachten, wachten heb ik geleerd. Trachten, trachten, totdat je wederkeert. Blijf daarom altijd bij mij en maak mijn dromen Maar Waarom toch ben jij niet daar? Eenzame uren, uren, duren, duren. zo lang zonder jou. Liefste, beloof wachten, ik kan niet leven zonder jou kan niet leven zonder jou.